1 uur. Dit is Doral Megens met het NOS-journaal. heeft gezegd dat hij de video in zijn eentje heeft gemaakt. De man van 37 wordt vervolgd wegens bedreiging... maar hij is wel weer vrijgelaten na verhoor. Zijn computer is in beslag genomen en zijn woning in Kudelstaart... in de gemeente Aalsmeer is door de politie doorzocht. Man uit Schijndel heeft in hoger beroep tbs met dwangverpleging gekregen. Hij sloeg twee jaar geleden zijn buurman met een bloembak op zijn hoofd. En daarna sloeg hij hem met een blikje bier totdat hij zeker wist dat zijn slachtoffer dood was. Vorig jaar werd de man veroordeeld tot acht jaar cel. Maar nu oordeelt het gerechtshof in Den Bosch dat de man volledig ontoerekeningsvatbaar is. En dat hem daarom geen celstraf kan worden opgelegd. De had in hoger beroep ook om tbs zonder celstraf gevraagd. Op de laatste dag in het minder marokkanenproces proces tegen Geert Wilders... blijkt er veel belangstelling te zijn van internationale media. Veel journalisten van buitenlandse persbureaus en kranten... zijn naar de extra beveiligde rechtbank op Schiphol gekomen... om de PVV-leider te horen spreken. Hij doet vanmiddag het laatste woord. De uitspraak in de zaak is op 9 december. Niet alle spoorbedrijven gaan hetzelfde om met een boeteregeling... die is afgesproken als treinreizigers met een abonnement vergeten in te checken. Dat zegt de ombudsman voor het openbaar vervoer, het OV-loket. Abonnementhouders kunnen drie keer per jaar een boete terugvragen. In de praktijk blijkt dat NS geen boetes uitdeelt... en dat Arriva de afspraken op verschillende manieren toepast. Daar moet meer lijn in komen, vindt het OV-loket. De nieuwe Amerikaanse president Trump gaat met een open blik naar het klimaatakkoord van Parijs kijken. Dat heeft hij gezegd in een interview met de New York Times. Eerder noemde Trump klimaatverandering nog een leugen zag hij daarom niets in afspraken voor een beter milieu. Nu zegt hij dat er wel enig verband is tussen menselijke activiteit en de opwarming van de aarde. Het weer in het zuidwesten mogelijk nog wat regen, maar vanmiddag klaart het overal op, vooral in het oosten van het land. Het wordt ongeveer 11 graden. Vanaf morgen is het droog met geregeld zon en een matige noordoostenwind. De maxima gaan omlaag naar 6 graden.